uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Moldavië zijn meerdere medewerkers van stembureaus weggestuurd. Ze worden beschuldigd van corruptie, zeggen de autoriteiten. Zondag is de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Tijdens de eerste ronde was er volgens de zittend president sprake van een grote omkopingscampagne... om mensen op de pro-Russische kandidaat te laten stemmen. Vorige maand werd in een referendum nipt gestemd voor de pro-Europese koers van Moldavië. Een Amerikaanse oud-politieagent is schuldig bevonden aan het gebruik van excessief geweld tegen Breonna Taylor. De zwarte vrouw werd in 2020 doodgeschoten bij een huiszoeking. De agent schoot buiten op een deur en ramen, maar raakte niemand. De man werd door een andere jury eerder nog vrijgesproken, maar kan nu toch een lange celstraf krijgen. De dood van onder meer Taylor leidde tot de grote protesten tegen politiegeweld in de VS. Wereldwijd zijn vrouwen steeds vaker burgerslachtoffer in oorlogen. Vorig jaar waren vier op de tien doden bij gewapende conflicten vrouw, melden de Verenigde Naties. Dat is twee keer zoveel als het jaar daarvoor. De toename is grotendeels te verklaren door de oorlog in Gaza. Het Israëlische leger heeft daar in een jaar tijd vele vrouwen en kinderen gedood. Ook stierven veel vrouwen door gebrek aan gezondheidszorg. Artsen zonder grenzen vraagt premier Schoof om publiekelijk maximale druk uit te voeren op Israël... om het verbod op VN-hulporganisatie UNRWA ongedaan te maken. Het parlement in Jeruzalem stemde deze week in met een verbod. Volgens Israël waren mensen van UNRWA vorig jaar betrokken bij de Hamas-aanval van 7 oktober. Hulporganisaties en nu ook Artsen zonder Grenzen noemen UNRWA van levensbelang voor de hulp aan de Palestijnen.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 Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Así es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por La Rosalía. ¿Quién lo diría? ¿Eh? Que tal la quina taza son sonaría? Sona. ¿Quién lo diría? Que tal la quina taza son sonaría? Por ti, ¿quién lo diría? Que tal la quina taza son sonaría? Ah. ¿Quién lo Walzer, salta. Salzer, salta.